11 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het kabinet steunt luchtvaartmaatschappij KLM met een pakket ter waarde van 2 tot 4 miljard euro. Voorwaarden zijn onder meer dat er geen bonussen mogen worden uitbetaald en geen winstdeling of dividend. En ook worden eisen gesteld aan duurzaamheid en hinder, bijvoorbeeld het terugbrengen van het aantal nachtvluchten. De Franse regering zegt er vanavond een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro toe voor Air France, de Franse kant van Air France KLM. LTO Nederland is het niet eens met het pakket maatregelen dat het kabinet heeft aangekondigd om de neerslag van stikstof te verminderen en de natuur te herstellen. Het grootste deel, 300 miljoen euro per jaar, gaat naar de natuur. Zo'n 200 miljoen per jaar wordt gestoken in maatregelen voor bedrijven in kwetsbare natuurgebieden. LTO is het niet eens met de verdeling van het geld. Milieuorganisaties vinden dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. In België is het vanaf 4 mei verplicht om in het openbaar vervoer een mondmasker te dragen. Dat heeft de Belgische overheid bekendgemaakt. De verplichting geldt voor alle reizigers vanaf 12 jaar. De overheid verstrekt aan elke inwoner één stoffen mondkapje voor in het OV en twee filters. In plaats van een mondkapje mag ook een sjaal worden gedragen. Ook op de werkvloer moeten Belgen hun mond en neus bedekken als ze geen afstand tot elkaar kunnen houden. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de branden in zendmasten. Het is een man van 24. Hij zou twee weken geleden in Dronten brand hebben gesticht in een zendmast. Tips van kijkers van Opsporing Verzocht hebben medegeleid tot het achterhalen van zijn identiteit. FC Utrecht stapt naar de voorzieningenrechter en de UEFA om het besluit aan te vechten van de KNVB. Die besliste, nu het huidige seizoen door de coronacrisis niet kan worden afgemaakt, dat de eredivisie volgend jaar met dezelfde teams wordt gespeeld. Ook SC Cambuur is het niet eens met de beslissing. Die club had zullen promoveren. Het weer van 8 graad of 6. Morgen lost de bewolking in de loop van de dag meer en meer op. De temperatuur kan 13 tot 17 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.